Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De meeste hogescholen en universiteiten blijven de tentamensoftware Proctorio gebruiken... terwijl er zorgen zijn over discriminatie door die software. De tentamentool zou mensen met een donkere huidskleur veel minder goed herkennen, legt deze onderzoeksjournalist van RTL Nieuws uit. Als student kan dat dus betekenen dat je tijdens het tentamen je opnieuw moet laten zien voor de webcam, eh, extra controles moet doen, eh, waardoor eh, je een veel minder prettige tentamenervaring hebt dan iemand met een lichtere huidskleur wellicht. Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde in oktober al voor discriminatie door Proctorio. En ze zijn dan ook teleurgesteld dat het overgrote deel van de unies en hogescholen de software toch blijven gebruiken een distributiecentrum van Picnic in Zaandam is dicht vanwege een muizenplaag. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vonden de knaagdieren tijdens een controle. En Picnic moet nu de boel schoonmaken en gaten en kieren dichten. En door de boerenprotesten in België zitten dik 2000 truckers vast in de haven van Zeebrugge. De chauffeurs hebben geen eten en kunnen ook niet naar het toilet. Volgens de directeur van een groot transportbedrijf in de haven is de situatie zelfs onveilig. Die mensen staan daar eh, op onveilige plaatsen. Men staat op de pechstrook, men staat eigenlijk op het rechte rijvak. Dat zorgt voor hallucinante situaties. Eh, om nog maar te zwijgen natuurlijk van de, ja, van de financiële kosten van, eh, ja, van heel dit verhaal. De transporteur denkt dat de blokkade miljoenen gaat kosten. Boeren blokkeren niet alleen de haven daar in Zeebrugge... maar ook de meeste grensovergangen tussen Nederland en België... worden dichtgehouden door de boeren. En eindelijk pegels voor aandeelhouders van Meta... het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Insta. Jarenlang zagen ze er geen cent van terug... terwijl het bedrijf zelf dikke winst maakte. Ja, best raar zou je zeggen, maar in de internetwereld... is het best normaal voor jonge bedrijven, vertelt mijn collega Nick Wouters. Dat soort internetbedrijven zeggen... ja, we hebben al het geld nodig om te investeren, om te groeien. We zitten in een groeimarkt en we kunnen kunnen dat niet missen. We kunnen dat niet aan aandeelhouders geven. Maar Meda gaat het dus nu toch voor het eerst doen. Zie het als een soort volwassen worden. Eh, net als dat je hier 18 wordt en zelf je zorgverzekering moet gaan betalen. Zoiets eh, is eh, deze stap ook. En dan nog het weer. Vanmiddag bewolkt en kans op een beetje motregen. Graadje of 9 is het. Kijken we nog even naar dit weekend. Het wordt ook bewolkt. Het wordt een graad of 10 met heel soms wat buitjes.